Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Acteur Fetja van Huet heeft een gouden kalf te pakken. Hij kreeg de filmprijs voor zijn hoofdrol in de film De Veroordeling. Die gaat over de Deventer-moordzaak. Meneer Lauwers, wat gaat u vandaag horen? Uiteraard, vrijspraak. Alles in mijn zaak is vervalst. Alles! Er ligt een vonnis. Dat kan ik toetsen waar is, dan zit hij onschuldig vast. Van Huet is de eerste acteur die een genderneutraal gouden kalf krijgt. De organisatie besloot vanaf dit jaar niet meer twee verschillende prijzen uit te reiken voor beste mannelijke en vrouwelijke acteurs. Ruim 40% van de Nederlandse huishoudens heeft de gratis corona-zelftests besteld. Die kon je van de overheid krijgen. 8 miljoen huishoudens kregen een brief in de bus waarmee twee zelftests konden worden besteld. Als je die nog wilt hebben, kan dat alleen vandaag nog. Bij studentenflats in Tilburg geldt een feestverbod. De woningcorporatie vindt dat er te veel overlast is geweest van feestende studenten de afgelopen tijd. Er komen bij het complex nachtbewakers te staan die de studenten gaan controleren. Het feestverbod is tijdelijk. Goed nieuws voor twee zussen van 18 en 19 in Enschede. Ze moesten het huis van hun moeder uit nadat hij was overleden. Op de houding van de woningcorporatie kwam veel kritiek. En nu heeft de woningcorporatie besloten dat ze mogen blijven. Ze krijgen toch huurtoeslag en daarmee kunnen ze de huur blijven betalen. Het baasje van hond Pandora is radeloos. Zijn viervoeter is weggelopen uit het KLM Dierenhotel. Pandora werd van Dublin naar Johannesburg gevlogen, maar bij een overstap in Amsterdam nam ze de vier voeten. Haar eerste baasje is naar Schiphol om te zoeken. Hij hoopt dat Pandora zijn stem herkent. She knows my voice. There's uh, a lot of things that we say to her that I think that she'll pick up if I shout on the top of my voice. De familie belooft 1000 euro aan degene die de bruine Staffords vindt en terugbrengt. KLM heeft excuses aangeboden voor de ontsnapping. Het weer nog op veel plaatsen regen vanavond. Die trekt vannacht richting het oosten weg. Morgen eerst droog en zonnig, maar later weer regen. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Amsterdam staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort en Blarikum 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Amsterdam voor Amsterdam-Zuidoost bijna 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Osdorp is de vertraging 20 minuten. Er komt nog een ongeluk met een vrachtwagen. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en de oprit. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM. ZFM. nu, see it. someone else. Buy yourself a flower every hundredth hour. Throw your hair down from your lonely tower. And if, and if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Ain't ah, I never let a what you got time for and only goes around, goes around, goes around. Take a family name for your own great sins. Cause each day is where it all begins and don't give up too quick. You only get one life, you better make it stick. If we give ourselves to every breath, then we're all in the running for a hero's death. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. just You're in my head. see what you're bringing me, boy. It's priceless.